9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De SP wil opheldering van het kabinet over de verbouwing van Paleis Huis ten Bos. De renovatie valt volgens bronnen van RTL Nieuws een stuk hoger uit dan verwacht. De begroting van 35 miljoen euro zou met tientallen miljoenen euro's worden overschreden. Mogelijk zelfs tot 60 miljoen. Binnen de coalitie wil niemand het bedrag bevestigen. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat er niks nieuws te melden is sinds het Kamerdebat over de begroting. Paleis Huis ten Bos in Den Haag wordt wordt vernieuwd... zodat koning Willem-Alexander en zijn gezin in het paleis kunnen gaan wonen. De politie heeft 27 invallen gedaan in het hele land in de strijd tegen grow shops. Op 15 locaties zijn spullen voor de illegale hennepteelt in beslag genomen. Elf mensen zijn aangehouden. Het was de eerste landelijke actiedag van de politie tegen grow shops sinds de nieuwe opiumwet op 1 maart van kracht is geworden. Die stelt het voorbereiden van hennepteelt strafbaar. Grow shops verkopen apparatuur en materialen voor hennepteelt. De politie nam onder meer groeilampen in beslag, ventilatoren, afzuigers en koolstoffilters. Ook zijn er hennepzaad en harddrugs gevonden, een vuurwapen, schilderijen en een groot bedrag aan contant geld. Het is de bedoeling dat Femke Halsema de voorzitter wordt van de commissie die de financiële situatie van de Universiteit van Amsterdam moet doorlichten. Ze wordt ondersteund door een aantal financiële experts. De commissie is een gevolg van de bezetting van het Maagdenhuis en de bestuurscrisis binnen de universiteit. Die mondde vorige maand uit in het vertrek van topvrouw Louise Gunning. De commissie moet de financiële besluiten van het college van bestuur van de laatste jaren onderzoeken en kijken of de financiële huishouding in de toekomst anders kan. Halsema onderzocht eerder de ondergang van de Amarantis scholengroep. Het weer droog en morgen ook opnieuw met wolkenvelden en met van tijd tot tijd zon. En dan wordt het morgen 15 tot 18 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.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 fly zijn dus afgetrapt met de Gymnopedie van Erik Satie natuurlijk. Eh, en daarna hebben wij Nina Simone met Feeling Good. Eigenlijk een beetje mijn standaard openingnummer. Eh, maar ik vind Gymnopedie, Gymnopedie van Erik Satie natuurlijk zo mooi. Mijn naam is David Habig trouwens. Eh, het is een prachtige dag. de hele lucht is blauw. Ik zag eigenlijk maar één heel klein wolkje daarnet. En nu helemaal niks meer. Dus eh, we gaan het vandaag lekker eh, vrolijk houden. En eh, zomers en funky. En we gaan eerst eventjes rustig beginnen. We gaan beginnen met Halo van Anna Brun. rustige opbouw. En uh, eh, het loopt op naar een, eh, ja, een soort van climax. Eh, dat je meerdere geluiden door elkaar, meerdere instrumenten tegelijkertijd hoort. Ehm, hebben jullie trouwens afgelopen week de wereld draait door gezien met Ali B? Jeetje, wat was dat heftig. Ehm, ik heb hem niet hoor, ik zal, niet, ik zal het jullie niet aandoen, maar daar in de studio zat iedereen te janken. Ehm, wij gaan verder met Mango Tree. Eh, van Angus en Julia Stone. lips I heard her say Can I have you Caught up on what to say I said you do I said you do I said you do its way across the city Ook de voorspellingen voor het weer zijn vandaag uh, vrij goed trouwens dus Mango Tree van het album Chocolate and Cigarettes. We gaan door met John Mayer, 83. Een van de beste gitaristen Zandvoort eh, deze dagen. Natuurlijk de Races uh, vandaag en morgen. En eh, een tentoonstelling over het toerisme in Zandvoort. Vandaag ook Zandvoort Alive. We gaan nu door met Maluta Astatke met de Zeta. eigenlijk eh, in de lijst gezet eh, om te draaien na B.B. King's Thrill is Gone. Kan, want B.B. Eh, King is natuurlijk niet meer sinds anderhalve week of zo. Ehm, maar de Thrill is Gone dat heb ik eventjes naar een wat later tijdstip geplaatst. Aangezien het nogal... ja, ik heb er een blokje van gemaakt. Dat komt zo direct ook nog uh, ten gehoren. We gaan verder met... dit was trouwens I'll Be Around van Rosemary Clooney. Eh, we gaan verder met eh, Nancy Wil Wilson met The Masquerade is Over. eyes don't shine like they used to shine. and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade. and so is love. And so is love. Your words don't mean what they used to mean. just guess I'll have to play Pagliacci. and get myself a clown's disguise. No, you're not. You're not the same. heeft het eh, wellicht wel gehoord. Dit was het nummer Nature Boy. Natuurlijk een bekend nummer. Ehm, maar dan in de uitvoering van Eldar Jangri Door met Gregory Forbes.